Meer wil een woordvoerder er niet over kwijt. Omroep West meldt dat de barkeeper met drank aan de bar zou hebben gejongleerd. Café Havana is gesloten voor onderzoek. De barman is aangehouden en wordt verhoord. De ontkenning van Srebrenica als genocide kan zorgen voor misvattingen en nieuwe spanningen. Dat heeft president Izetbegovic van de Bosnische moslims gezegd in reactie op uitspraken van de nieuwe Servische president Nikolic. Die zei gisteren in een televisieinterview dat de moord op meer dan 8000 moslimmannen in Srebrenica in 1995 geen genocide was. In Srebrenica is een ernstige misdaad gepleegd door een aantal Serviërs die daarvoor moeten worden gestraft. Maar er was geen sprake van genocide, zei Nikolic. President Izetbegovic liet in een verklaring weten dat het ontkennen van de genocide in Srebrenica samenwerking en verzoening in de regio niet bepaald dichterbij brengt. In Mexico ligt voor het eerst een internationaal bedrijf onder vuur van een drugskartel. Het kartel heeft het gemunt op PepsiCo, een van de grootste voedingsmiddelenbedrijven ter wereld. De afgelopen week zijn vijf pakhuizen en zo'n 30 vrachtwagens van de Mexicaanse tak van PepsiCo in vlammen opgegaan drugsbende beschuldigt de multinational van het samenwerken met de Mexicaanse overheid in de strijd tegen de drugskartels. De PepsiCo-vrachtwagens worden volgens het kartel ingezet voor surveillances. Het is in Mexico niet ongewoon dat kartels lokale bedrijven afpersen, maar het is voor het eerst dat een multinational systematisch wordt aangevallen en bedreigd. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt tussen 9 graden aan de kust tot 5 in het binnenland. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het noordoosten kans op een bui. door 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A1 tussen Amsterdam en Muiden en op de A28 tussen Utrecht en Zwolle.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 Hey, i me Veo pero antojado. Tengo la camisa Hoy pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, cama, cama negra ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas.